Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In een zitting van de VN-veiligheidsraad hebben Rusland en Oekraïne elkaar verwijten gemaakt over de vliegtuigcrash van woensdag. Toen stortte een Russisch transporttoestel neer bij Belgorod, volgens Rusland door een geplande aanval van Oekraïne. Aan boord zouden 65 Oekraïense krijgsgevangenen hebben gezeten. Maar Oekraïne zei in de Veiligheidsraad dat er maar vijf lichamen naar het mortuarium zijn gebracht... en dat er op beelden na de ramp geen menselijke resten te zien zijn. Verder beschuldigt Oekraïne Rusland ervan geen onderzoekers op de rampplek te hebben toegelaten. Rusland had om de zitting van de VN-veiligheidsraad gevraagd. In het kantoor van een Belgische minister zijn 50 zakjes met cocaïne gevonden, melden Belgische media. De vondst werd vorige maand al gedaan nadat een medewerker was gearresteerd wegens drugshandel. Maar het nieuws werd gisteravond pas bekend. Het gaat om het kantoor van Caroline Desir, de minister van Onderwijs in Franstalig België. Ze is lid van de Sociaal-Democratische PS. De aangehouden medewerker zou de zoon zijn van een Brussels parlementslid, ook van de PS. Na drie jaar is er een einde gekomen aan de missie van de NASA-helikopter Ingenuity op Mars. Het toestel heeft bij een landing schade opgelopen en kan niet meer vliegen. De helikopter heeft 72 vluchten op Mars gedaan. Veel meer dan de vijf die oorspronkelijk gepland stonden. Het was voor het eerst dat er vluchten werden gemaakt op een andere planeet. De NASA benadrukt dan ook dat de missie de verwachtingen ruimschoots heeft overtroffen. De Marsrover Perseverance, die tegelijk met Ingenuity aan de Marsmissie begon, rijdt nog door. Het weer, bewolkt en soms wat motregen. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 9.